een Klomp met het NOS-journaal. Jonge CBS verhuizen ze vaker naar een kleinere gemeente in de buurt dan een paar jaar terug. Van de vier grootste steden spant Amsterdam de kroon. In 2014 en 2015 ging 1 op de 10 gezinnen met kinderen onder de 4 jaar weg uit de stad. Flink meer dan in 2012, toen was het nog 1 op de 16. Ook gezinnen met oudere kinderen op de basisschool en dertigers zonder kinderen verlaten vaker de grote stad. Toch blijft het aantal jonge gezinnen daar nog wel groeien. Dat komt doordat er meer baby's worden geboren en immigranten die vaker een gezin willen beginnen. Bij een schietpartij in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vier mensen omgekomen. Twee mannen openden het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe. Beide schutters zijn overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het Palestijnse terroristen. In de buurt waar geschoten werd zijn ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger en het ministerie van Defensie gevestigd. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger vond het lichaampje in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat en hoe oud het kind was. Het Kamerdebat over de nasleep van de TV-deal is voor minister Van der Steur met een sisser afgelopen. Er werden geen moties tegen hem ingediend. Van der Steur erkende opnieuw dat hij zich als Kamerlid te veel heeft bemoeid met een kabinetsbrief over de kwestie. Dat is niet de taak van een Kamerlid. De coalitiepartijen nemen genoegen met de antwoorden van Van der Steur. De oppositie blijft veel vragen houden. De ChristenUnie noemde het debat onbevredigend. Het weer vannacht op de meeste plekken droog en het koelt af naar een graad of 11.